Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Tweede Kamerlid Nilofer Koendehan wordt er uitgezet bij Volt. Volgens de partij kunnen ze niet anders, schrijft Volt in een mail aan de leden. Vorige maand kreeg de partij meldingen van grensoverschrijdend gedrag door Koendehan. Bij Jinek zei Gundogan dat ze heeft geprobeerd om het onderling op te lossen. Gunnen ons allemaal 24 uur om te kijken of we dit met een onafhankelijk iemand... gewoon binnenskamers nog gewoon kunnen uitzoeken hoe het in elkaar zit. Mocht niet. Ik werd voor de bus gegooid. Volt zette haar uit de fractie, maar van de rechter moest dat teruggedraaid worden. Volt en Goendehan zouden met elkaar gaan praten, maar dat gaat niet meer gebeuren. De partij zegt dat ze de meldingen bagatelliseert. En Volt is ook boos over de aangiftes die Goendehan heeft gedaan tegen Volt mensen die over haar hebben geklaagd. Twee dagen na de luchtaanval op het theater in Mariupol in Oekraïne worden nog steeds mensen levend onder het puin uitgehaald. Dat zegt het bestuur van de stad. Het is niet bekend of er ook doden zijn. Het theater werd woensdag verwoest na Russische luchtaanvallen. Veel Oekraïners op de vlucht gaan naar Lviv in het westen van het land. Maar ook daar neemt de druk toe, zegt verslaggever Rudy Bauma. Het wordt inderdaad steeds uh, grimmiger hier in Lviv. Het lijkt niet meer het eh, relatief veilige toevluchtsoord te zijn voor vluchtelingen dat het was. Ja, het lijkt ook wel of Poetin een signaal wil afgeven dat hij eh, lak heeft aan het feit dat hier veel westerse media zitten. Veel ambassades, veel internationale hulporganisaties. Ja, en ook dat het maar nou, zo'n 45 kilometer van van de NAVO-grens ligt. Vanochtend nog was er een luchtaanval op een gebouw naast het vliegveld van Lviv. Op de Noordzee komen honderden windmolens. Het kabinet wil de hoeveelheid stroom uit windenergie meer dan verdubbelen. Er wordt 1,7 miljard euro voor uitgetrokken. Dat geld is deels ook compensatie voor de scheepvaart, de vissers en de natuur. Er moet een autovrije zondag worden ingevoerd in steden om het tekort aan olie te voorkomen. Dat stelt het Internationaal Energieagentschap voor. De groep heeft een 10-puntenplan gepresenteerd om de vraag naar olie te verminderen... om zo een oliecrisis te voorkomen. Het weer nog, het is een heldere avond. Vannacht weer temperaturen rond het vriespunt. Morgen opnieuw een zonnige dag met 12 of 13 graden.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 You could be bad. again sensation in this dispensary. Let's get it percolated while you're waiting. So just dance for Let's get it on the ground. Have fun on up in this dispensary. Got ya open, now you're floating. So you got to dance for me.